Vijf uur. Marnix Zampersen eh, met het NOS-journaal. In een voorstad van Parijs heeft een man voorbijgangers aangevallen met een mes. Daarbij viel één dode, zeker twee mensen raakten gewond. De dader werd na een korte achtervolging door agenten doodgeschoten. Over zijn motief en identiteit is nog niets bekend. De aanslag was in een park in Villejuif, ten zuiden van Parijs. Een filiaal van ABN AMRO in Maastricht heeft een waarschuwingsbrief gekregen... die mogelijk dezelfde afzender heeft als de bombrieven... die afgelopen week naar bedrijven zijn gestuurd. In Maastricht gaat het niet om een bombrief... maar wat erin staat wil de politie niet zeggen. Eerder vanmiddag verspreidde de politie een foto van een bombrief... met een waarschuwing erbij. De afgelopen dagen werden zeven bombrieven verstuurd. Vanochtend werd er een gevonden bij een hotel in Amsterdam. Geen van de brieven is ontploft. Meer rechercheurs gaan de brand op Nieuwjaarsdag onderzoeken... bij een Haags appartementencomplex. Dat gebeurt om de onrust in de wijk weg te nemen. De brand brak uit op het parkeerterrein onder het complex. Door de rook raakten vluchtwegen afgesloten. Er brak paniek uit. Dat leidde tot gevaarlijke situaties. De politie denkt dat de brand is aangestoken. De extra rechercheurs gaan onder meer camerabeelden uit de omgeving bekijken. De gedode Iraanse generaal Soleimani was volgens de Amerikaanse president Trump direct en indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, onder wie duizenden Amerikanen. Trump schrijft op Twitter dat Soleimani van plan was om nog meer Amerikanen te doden. De Iraanse generaal kwam afgelopen nacht in Bagdad om het leven bij een Amerikaanse raketaanval. Soleimani was volgens Trump gehaat en gevreesd in eigen land. Hij had al jaren geleden gedood moeten worden, vindt de Amerikaanse president. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen droog. Verder opklaringen en minder wind. Morgen af en toe zon. In het noorden kan een buitje vallen. Zondag bewolking en op veel plaatsen droog.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 And as I think of you, it's like I had a drink or two. I feel dizzy, damn, where is she? Pick up the phone and call you about three. Hello. Yeah, baby, it's me. Just to hear your voice, just the thought of you got me tripping. Is why I just bought a new cellular phone, so I don't have to postpone when my people goes off. No more running to a payphone. You're astounding, it's why I'm expounding. So vivacious, and baby, your face is that of a goddess. It's making me feel numb. A V5 from your baby, come and get some of the man, the myth, so debonair. Was that why bear is a pair? We extraordinary. Me and you as a team is kind of swell, is it? Well, there's a whole lot of trip the deep blue sea. All I can do is hope and pray you wanna be with me. I'm saying this from my heart, that's how you know that it's true. Yo, I can't Girl, wait to be with you. you. magician. Snap my fingers or tap my heels and then abracadabra right there beside you. But it's seeming and dreaming is all I can do. I'm in the airport an hour till flight time. Can't wait to have you direct at my sight line. Got a warm feeling in my chest thinking of your soft caress. I miss you so much. It ain't enough to just reach out and touch. I wanna hold your hand in my hand perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, yes it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! Hell oh, yeah!